uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de stad Kharkov in het noordoosten van Oekraïne zijn vannacht zware gevechten en bombardementen gemeld. Russische troepen zouden bij die stad een gaspijpleiding hebben opgeblazen. De autoriteiten waarschuwen dat dat kan leiden tot een milieuramp. Zo'n 20 kilometer ten zuiden van Kiev werd door de Russen een oliedepot gebombardeerd. De brand was in de wijde omtrek te zien. In het algemeen zijn er in Oekraïne afgelopen nacht minder explosies en beschietingen gemeld dan de nacht ervoor. De Verenigde Naties zeggen dat de oorlog in Oekraïne tot nu toe aan zeker 64 burgers het leven heeft gekost. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal burgerslachtoffers veel hoger. Naar schatting honderdduizenden mensen zitten door de gevechten zonder water of elektriciteit. Het Westen zet een aantal Russische banken uit het internationale betalingssysteem SWIFT. Dat is onderdeel van een nieuw sanctiepakket van de EU, de VS, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Door die maatregel wordt het voor die Russische banken heel ingewikkeld om internationale betalingen te doen. De sanctie moet Rusland verder isoleren. De Oekraïense premier zegt het Westen dankbaar te zijn voor de nieuwe strafmaatregelen. Tientallen bewoners van een appartementencomplex in Dokken moesten vannacht hun huis uit vanwege brand in een nabijgelegen kringloopwinkel. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle, maar voor de bewoners was het toen nog niet veilig genoeg om weer naar huis te gaan. De meeste mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel. Overstromingen hebben in het oosten van Australië aan zeven mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers vielen in de deelstaat Queensland. Het gebied kampt al dagen met hevige regenval en er wordt nog meer neerslag verwacht.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 No, you can buy this. Mm -mm. So you can keep that. <laughs> Wait a minute, uh, yeah, you can give me that back. Ik neem jou niet voor lief. Dus neem me niet voor lief. Je weet dat liefde gratis is. Weet dat mijn liefde gratis is voor jou Vanaf dat ik je zag, was ik meteen verkocht Ik gaf je toe mijn hart, jij bent alles wat ik zocht En je bent mooier dan Kim K, je hebt meer stijl dan Kanye Was altijd al op money, dikke portemonnee Zoveel vissen in de zee Maar die zwemmen allemaal met de storming mee Dus stop maar in me, maar dan ben je altijd safe Ik neem jou niet voor lief, neem jou niet voor lief Dus neem Koop je nieuwe Nike's, exclusieve Nike's.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 My body shakes till the blood in my face makes me awkward smile and turn around. How do I hold these emotions when you spin my world out of place? One look at me, it feels like everything is written in marker on my face. I'm hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do burn the same when I love maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? Am I a moth in your flame? Do you burn the same when I? Hoping maybe you could tell me now. Am I the only one that's catching butterflies? pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé. Dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité. Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même. Sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi, justement réfléchir. C'est bien le problème avec toi.